Jelle Visser met het NOS-journaal. De vierde avond met de avondklok is een stuk rustiger verlopen dan de afgelopen dagen. In onder meer Rotterdam, Amsterdam en Hilversum was de sfeer gespannen... maar is het niet uit de hand gelopen. In Rotterdam werden 81 mensen aangehouden voor overtreding van het samenscholingsverbod. In Maastricht en Den Bosch gingen aan het begin van de avond voetbalsupporters de straten op... om naar eigen zeggen hun stad te beschermen tegen ruilschoppers. Ze gingen keurig om 9 uur naar huis. Een crowdfundingsactie voor de eigenaresse van de geplunderde Primera-winkel in het centrum van Den Bosch heeft al meer dan 83.000 euro opgeleverd. De winkel van Mike en werd maandagavond bij de rellen vernield en geplunderd. Beelden van een hevig geëmotioneerde Neuve raakten bij veel mensen een gevoelige snaar. Website Geen Stijl besloot erop een crowdfundingsactie te organiseren. Volgens de Brabantse eigenaresse heeft ze veel hartverwarmende reacties gekregen... inclusief een telefoontje van premier Rutte. Nederlandse huishoudens betalen dit jaar 4,4% meer aan gemeentelijke heffingen. In totaal gaat het om een bedrag van 11,3 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten stijgen sterk. Afval inzamelen en verwerken is duurder geworden. En afvalstromen zoals glas, plastic en papier leveren juist minder op. Ook de onroerend zaakbelasting, OZB, gaat stijgen, naar verwachting bijna 6 procent. En er werd gisteravond gevoetbald in de eredivisie. Drie wedstrijden. PSV heeft met de nodige moeite met 2-0 gewonnen van FC Emma. De Eindhovenaren wisten pas in de laatste 10 minuten te scoren. FC Groningen-ADO Den Haag werd 3-0. En Pek Zwolle tegen Heracles Almelo werd een gelijkspel 2-2. Het weer vannacht is het bewolkt met in het westen regen. Landinwaarts kan het sneeuwen. Bij minima rond het vriespunt kans op gladheid. Morgen geleidelijk overal droog en smiddags af en toe een zonnetje. Bij een matige wind wordt het een graad of vijf. Donderdag en vrijdag valt er soms winterse neerslag.